uur. Sophie Verhoef met het NOS-journaal. De Belgische politie mag alleen nog maar oefenen met nepwapens. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Bon besloten... na een ongeluk met een agent van de speciale eenheden. De agent werd in april bij een oefening in zijn buik geraakt... en is voor de rest van zijn leven gehandicapt. Na het ongeluk werden alle schietoefeningen bij de politie in België stilgelegd. Volgens Jan Bon ligt de nadruk bij oefeningen op tactiek... Dan mogen er volgens hem geen levens in gevaar worden gebracht door het gebruik van echte wapens. In Almelo is een grote politieactie bezig. Ruim 450 agenten, het OM en de Belastingdienst... zijn bezig met de ontmanteling van een groot crimineel netwerk. Volgens de burgemeester hield dat netwerk zich bezig met witwassen... en sociale zekerheidsfraude. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De politie komt later vandaag met details. Het Openbaar Ministerie heeft een miljoenenschikking getroffen met ING. Volgens het OM is de bank nalatig geweest bij het voorkomen van witwassen. De bank is verplicht verdachte transacties te melden... maar klanten konden tussen 2010 en 2016 ongestoord hun gang gaan. In die periode zijn rekeningen van klanten gebruikt... bij het witwassen van miljoenen euro's. ING moet 775 miljoen euro betalen. Dat bedrag bestaat uit een boete van 675 miljoen euro... en een terugbetaling van 100 miljoen euro. Wetenschappelijke artikelen die met publiek geld zijn betaald... moeten gratis worden voor iedereen. Nu staan ze soms alleen in vaktijdschriften of op websites... waarvoor moet worden betaald... Vanaf 2020 mogen met belastinggeld betaalde wetenschappers alleen nog maar publiceren in tijdschriften die hun inhoud vrij beschikbaar stellen. Dat hebben internationale financiers van onderzoek besloten, waaronder de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het weer nog in de loop van de dag ontstaan er steeds meer stapelwolken. Tussendoor schijnt ook de zon. Vanmiddag ontstaan er buien, soms met onweer en veel neerslag in korte tijd. Het wordt 23 tot 27 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, dan is er vooral in het oosten nu en dan zon.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 Je bent een droom die naast me ligt. shot East Atlanta with no mountains. Damn, fresh that trees and I up on like a traffic jam. Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, a take it on me.